Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Landen in Midden-Europa hebben te maken met de overlast door noodweer. De verwachting is dat in Oostenrijk de Donau gaat overstromen. Iets wat meer maar eens in de 30 jaar voorkomt. Inmiddels zijn 42 gemeenten aangeduid als rampgebied. In Tsjechië zijn duizenden mensen geëvacueerd. En in het zuidwesten van Polen is door de zware regenval een dam doorgebroken. Justitie in Italië eist zes jaar cel tegen vicepremier Salvini. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 2019 als minister van Binnenlandse Zaken... niet toestond dat een migrantenschip zou aanmeren op Lampedusa. Dat is in strijd met het internationaal recht. Aan boord waren 147 vluchtelingen die van de Middellandse Zee waren gered. Door de weigering van Salvini moesten ze bijna drie weken op zee dobberen tot ze aan land konden. Salvini noemt de eis van zes jaar dwaas. Wanneer er een uitspraak komt in de zaak is nog niet duidelijk. Bij station Almelo de Riet zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Een van hen, een man van 31, raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis overleden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, maar zegt tegen Omroep Oost dat vaststaat dat het om een ongeluk gaat. Er stonden meerdere mensen bij de overgang. Twee van hen zijn om onbekende reden onder de spoorboom doorgegaan en werden aangereden. Door de aanrijding reden er een tijdje geen treinen tussen Almelo en Hengelo. In het Brabantse Maarhezen is een dode gevonden in een auto die aan de rand van een bos stond. Het voertuig had een Belgisch kenteken. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een omwonende vertelt aan het Eindhovens Dagblad... dat ze een blauwe plastic zak op de achterbank zag liggen. Vermoedelijk zat daar het lichaam in. De krant schrijft dat het slachtoffer een man is. Het weer, af en toe zon, ook wolkenvelden.